Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De grote brand in Oud-Beierland bij schokbrekerfabrikant Koni is onder controle. Een uur geleden werd het zijn brandmeester gegeven. Het nablussen zal nog een paar uur duren. Het vuur werd vanochtend vroeg ontdekt in een kantoor van de fabriek. De brand was moeilijk onder controle te krijgen omdat de brandweerlieden er moeilijk bij konden. Er zijn geen grote hoeveelheden schadelijke stoffen gemeten, maar vanwege de rookontwikkeling werd omwonenden toch geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden. De meeste Nederlanders gaan er door nieuwe belastingmaatregelen dit jaar netto iets op vooruit. Mensen met een modaal inkomen van 2600 euro bruto krijgen per maand 12 euro meer. En wie twee keer modaal verdient krijgt er ruim 60 euro per maand bij. Werknemers met een maandsalaris tot 1500 euro gaan er in netto loon op achteruit. De gemiste inkomsten moeten deze werknemers voortaan via de belastingaangifte terugvragen. Bij de grote bosbranden in het zuiden van Australië zijn tot nu toe meer dan 130 mensen gewond geraakt, vooral brandweerlieden. De meeste hebben lichte verwondingen die zijn veroorzaakt door de rook. In de buurt van Adelaide woeden al dagen grote branden. Een gebied van 120 vierkante kilometer is in de as gelegd. Bij een verkeersongeluk in Oost-Oekraïne zijn zeker 13 militairen om het leven gekomen. Hun vrachtwagen botste in slecht weer op een lijnbus. 21 militairen raakten gewond. Over slachtoffers in de bus is niets bekend. Bij Loppersum in Noord-Groningen is vanochtend rond 8 uur opnieuw een aardbeving gevoeld. Volgens het KNMI e had de beving een kracht van 2,7 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag in Weerdum. Vorige week was er nog een beving van 2,8 op de schaal van Richter. Dat was een van de krachtigste bevingen van 2014. De NAM kreeg honderden schademeldingen binnen. Het weer, wolkenvelden en droog, vooral in het midden en zuiden ook af en toe zon. En het wordt 4 graden. Morgen meer zon, ook droog en het wordt dan een graad of 6. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANB. E er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd.